Volgens de politie hielden de Russen in de kampen burgers vast onder onmenselijke omstandigheden. Ook zouden ze zijn gemarteld. Sommige mensen kregen elektrische schokken toegediend. Van anderen werden de vingers gebroken. Begin september trokken de Russen zich terug uit de regio. De Oekraïnse autoriteiten hebben daarna 920 lichamen van burgers gevonden, onder wie 25 kinderen. Bij de aanval op een gevangenis zondag in Mexico zijn 19 mensen omgekomen. 7 gevangenen, 10 bewakers en 2 indringers. 15 mensen raakten gewond, zeggen de Mexicaanse autoriteiten. De aanval was in de stad Ciudad Juarez bij de Amerikaanse grens. 25 gevangenen konden ontsnappen, onder wie een benderleider. En kreeg eerder een celstraf van 200 jaar vanwege ontvoering en moord. Volgens de autoriteiten zijn de gevluchte gedetineerden leden van een straatbende... die banden heeft met beruchte Mexicaanse drugskartels. In de nieuwe kazerne die Defensie wil bouwen bij Zeewolde... moet ruimte zijn voor zo'n 7000 militairen. Daarnaast komen er ongeveer 1300 opleidingsplaatsen. Dat zei commissaris van de Koning Verbeek in zijn nieuwjaarstoespraak. De werkplekken ontstaan volgens hem door een reorganisatie binnen Defensie. De bouw van de nieuwe kazerne is nog niet definitief. Staatssecretaris Van der Maat zei eerder wel... dat hij een locatie in de buurt van de Nijkerkerbrug bij Zeewolde het meest geschikt vindt. Het kabinet neemt waarschijnlijk binnen zes maanden een besluit. En darter Michael van Gerben heeft voor de zesde keer de finale bereikt bij het WK darten. In het Londense Alexandra Palace versloeg hij eh, de Belg Dimitri van den Berg met 6-0. In de finale wacht de Engelsman Michael Smith en hij is tweevoudig verliezend finalist. Van Gerben versloeg hem in 2019 met 7-3. Het weer, het is helder met minima tussen de 3 en de 5 graden. In het noordoosten kan het een graadje vriezen.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 moment En als dit over Oh, dan strijk ik alles weer in. Vijf voor twaalf, het kan het beste overkomen. Yeah, yeah, yeah. Vijf voor twaalf. Yeah, yeah, yeah. Na, na, precies om vijf voor twaalf. Yeah, yeah, yeah. Na, na, na.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 And I'm out on the town with a simple mission. In my little black dress, and this shit is sitting. Just a heartbroken bitch, high heels, six inch in the back of the nightclub, sipping champagne. I don't trust any of these bitches I'm with. In the back of the taxi, sniffing cocaine. Drunk calls, drunk texts, drunk tears, drunk sex. I was looking for a man who was on the same page to the intro, back to the bar, to the Bentley, to the hotel, to my old way. Cause I don't wanna feel how I did last night. I don't wanna feel how I did last night. Doctor, doctor, anything please. Doctor, doctor, have mercy on me. Take this pain away You're asking me my symptoms, doctor, I don't wanna feel Tug this joint, how I'm blowing this steam Back to my ways like 2019 no, 24 hours since my ex did that I got a new man on me, it's about to get sweaty Last night really was the cherry on the cake Been some dark days lately and I'm finding it crippling Excuse my state, I'm as high as your hopes That you'll make it to my bed, get me hot and sizzling If I take a step back to see the glass half full At least it's the product of two-piece that I'm tripping in and I'm already acting like a dick, Know what I mean? So you might as well stick it Just a heartbroken bitch, high heels, six inch In the back of the nightclub, sipping champagne I don't trust any of these bitches I'm with In the back of the taxi, sniffing cocaine Drunk calls, drunk texts, drunk tears, drunk sex I was looking for a man who's on the same page Back to the intro, back to the bar, to the Bentley To the hotel, to my old way symptoms, doctor, I don't wanna feel. what? what? secrets to the stranger in my bed. I remember nothing, so there's nothing to regret. Uh -huh. Other than this 4-4 kick drum pounding in my head. Mm. jullie allemaal fijne dagen en een voorstel.